Het land geeft geen officiële verklaring over waarom de honderden Nederlanders niet weg mogen. Andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, mogen hun staatsburgers wel ophalen. Het marineschip de Karel Doorman vertrekt vandaag voor drie maanden naar het Caribisch gebied om te helpen bij de coronacrisis. Het schip brengt onder meer medische faciliteiten en mariniers naar Sint Maarten, Curaçao en Aruba. Ook is het bedoeld voor hulp bij de voedselvoorziening op de eilanden en ondersteuning van de kustwacht. China heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat mensen uit het buitenland een tweede coronagolf veroorzaken. Vandaag werden ruim 100 nieuwe gevallen gemeld, het hoogste aantal in een maand tijd. In bijna alle gevallen ging het om internationale reizigers en daarom zijn in een provincie aan de grens met Rusland de grenscontroles aangescherpt. Reizigers moeten daar vier weken in quarantaine. Bij een bank in Amsterdam-West is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Dat gebeurde aan het Osdorpplein. Of er geld is meegenomen is niet bekend. Eerder in de nacht was er een poging tot plofkraak op de oostelijke handelskade aan de andere kant van de stad. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker zes doden gevallen door tornado's. Zo raakten honderden huizen beschadigd. In de buurstaat Louisiana veroorzaakte het extreme weer op een lokaal vliegveld...